de deurzakkers. Ja, de deurzakkers. Nou, dat kun je van ons wel zeggen, want eh, de drie uur zitten er bijna op, hè? We hebben het eh, weer overleefd, Albert-Jan. Het was mij weer een genoeg om met je samen te werken. Nou, eh, wederzijds. Dus ik hoop dat Rob binnenkort weer op vakantie gaat. En anders sturen we hem gewoon op vakantie. Ja, nou, dan sturen we hem gewoon weer een keer. Maar nou, we hebben alles bij de poot gehad wat we wilden, wilden vertellen. En u kunt natuurlijk alles nog een keer rustig nalezen in de Zandvoortse Courant. voor de activiteiten voor vanavond dan wel morgen. Eh, namens Sjors zeggen wij, eh, dit was Zandvoort op zaterdag. Where else? We hebben het plezier voor u gemaakt. Zeker weten. Sjors, wat gaan wij doen? Wij gaan even rustig een eh, doorzakken. En een rustig biertje pakken. We gaan eruit met Nick. Ja, ik zeg niet eens met, met welk nummer, dat, dat, horen ze wel. Ja, dat en dat is uiteraard van mij.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 Dat zegt Jelle Hendricks van het steunfonds Probleemhypotheken. Het plan zou beter uitpakken voor de klanten van DSB, maar Hendricks wil er verder niets over kwijt. De bewindvoerders bij DSB zeggen niets van een plan B te weten. Scheringa mag van de rechter tot maandag onderhandelen over de verkoop van zijn bank. Hij praat met een Amerikaanse partij. Trafigura verzet zich niet langer tegen openbaarmaking van een compromitterend rapport over het dumpen van gif in Ivoorkust. Het bedrijf heeft geprobeerd om zelfs het bestaan van het rapport geheim te houden, maar nu zijn de uitkomsten uitgelekt via Twitter en internet. Het rapport bevestigt dat Trafigura wist dat het schip Probo Koala in 2006 levensgevaarlijk chemisch afval dumpte in Ivoorkust. Daardoor kwamen zeker 15 mensen om het leven. Het lijkt erop dat de Tsjechische president Klaus zijn verzet opgeeft tegen het verdrag van Lissabon. In een interview met een Tsjechische krant zegt hij dat het proces al zover is gevorderd dat hij het niet meer kan tegenhouden. Tsjechië is de laatste EU-lidstaat die het verdrag nog moet ondertekenen voor het van kracht kan worden. Het Neues Museum in Berlijn, dat gisteren na bijna 70 jaar werd heropend, is een enorme publiekstrekker. De hele dag hebben bezoekers in honderden meters lange rijen gestaan. Het Neues Museum op het Museumeiland in Oost-Berlijn was sinds de oorlog gesloten toen het zwaar beschadigd raakte. Trekpleister is een meer dan 3000 jaar oude buste van de Egyptische koningin Nefertiti. Amateurvoetballers willen steeds minder op zondag spelen. In zes jaar tijd is ruim 10% van de elftallen in het zondagvoetbal verdwenen. Dat komt neer op meer dan duizend teams. Volgens de KNVB stappen veel spelers over op het zaterdagvoetbal. Maar ook nieuwe initiatieven als het vrijdagavondvoetbal voor 45-plussers zijn in trek. Het weer vanavond en vannacht droog. Plaatselijk kans op lichte vorst. Morgen af en toe zon, in de ochtend mogelijk nog een bui.